Levi van Eck met het NOS-journaal. Kwetsbare jongeren zijn tijdens de coronapandemie meer gaan blowen, drinken en lachgas gebruiken. Dat schrijft Trouw op basis van een landelijk onderzoek. De toename komt bij een deel van deze groep jongeren door eenzaamheid, stress, angst of uit verzet tegen de coronamaatregelen. Uit het onderzoek blijkt verder dat het gebruik van ecstasy daalde doordat het uitgaansleven grotendeels op slot ging. Het doel om in 2030 driekwart van de elektriciteit uit duurzame bronnen te halen lijkt goed haalbaar. Dat zegt het Planbureau voor de Leefomgeving. Over negen jaar moet tenminste 35 terawattuur elektriciteit opgewekt worden door windmolens of zonnepanelen. Om tot dat doel te komen is Nederland opgedeeld in 30 regio's die onderzoeken wat hun bijdrage kan zijn. De plannen die zij nu hebben ingeleverd laten zien dat het energiedoel waarschijnlijk ruim wordt gehaald. Wel moet er genoeg draagvlak blijven voor wind- en zonneparken. UNICEF zegt nog nooit eerder in het 75-jarig bestaan van de organisatie... een crisis te hebben meegemaakt die kinderen zo hard raakt als de coronacrisis. In een rapport schrijft UNICEF dat het aantal kinderen dat in armoede leeft... in nog geen twee jaar met 100 miljoen is toegenomen. Dat is een stijging van 10 sinds 2019... UNICEF waarschuwt dat het nog jaren kan duren... voordat het aantal kinderen dat in armoede leeft... weer terug is op het niveau van voor de pandemie. Bijeen heeft een klacht ingediend tegen ondervoorzitter Tellegen... bij het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer... wegens onbeschaafd voorzitterschap. Afgelopen maandag kreeg fractievoorzitter Simons... het tijdens een debat met haar aan de stok... toen ze bleef aandringen om een punt van orde te maken... maar de beurt niet kreeg... Telligent zei toen onder meer dat het hier wel een kleuterklas lijkt. Het weer droog, alleen langs de kust kan nog wat regen vallen. De temperatuur ligt rond het vriespunt. De komende dag af en toe zon, maar ook wat buien.